volgend jaar uit op 2,14 procent volgens de werkgevers. Patiëntenfederatie Nederland is een externe harde schijf kwijt... waarop persoonsgegevens staan van 25.000 vaste deelnemers aan enquêtes. De schijf en andere spullen bleken na een verhuizing verdwenen. Ook de aandoening van de deelnemers stonden erop... en persoonsgegevens van mensen die in juni of juli een niet-reanimeren penning hebben aangevraagd. De federatie heeft een recherchebureau onderzoek laten doen. Dat kwam tot de conclusie dat de kans op misbruik klein is. De Georgische oud-president Saakashvili komt mogelijk naar Nederland. Hij is nu in Oekraïne, waar hij overhoop ligt met de autoriteiten. De advocaat van Saakashvili heeft een verzoek ingediend... om hem op basis van gezinshereniging naar Nederland te laten komen. Hij heeft een Nederlandse vrouw waar hij twee kinderen mee heeft. En dat verzoek is toegekend. En de oud-voorzitter van hockeyvereniging Spijkenissen moet negen maanden de cel in. Hij is veroordeeld voor het stelen van ruim 2 ton uit de verenigingskas. Hij had een gokverslaving. De leden kwamen erachter toen ze de kantine wilden opknappen. Er zat nog maar 135 euro in de kas. En het weer dan nog, het blijft vanavond bewolkt en nevelig en op veel plekken komt dichte mist voor. Af en toe valt er wat regen of motregen. Morgen is het ook bewolkt en nevelig met kans op regen.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 Mijn naam is Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. In de late uurtjes van CFM Zandvoort. We gaan beginnen met eh, twee nieuwe werkjes. Eén van een eh, Fransman, ja daar ga ik me, eh, daar ga ik me echt niet aan wagen. Eh, het was lang, lang geleden. Ik geloof de vierde of de vijfde klas van de lagere school... dat ik een paar lessen Frans heb gevolgd. En toen was het afgelopen. Ehm, daarna, dat was dus de eerste eh, nieuwe album van François. Daar wil ik me dan wel aan wagen. Dan Dan Chatburn met Held in the Light. Dat is zijn nieuwe album. En daar gaan we allemaal mee beginnen. Peaceful Radio Show 1257 eh, heeft, eh, staat natuurlijk op de website peacefulradio.info. En we zijn vernieuwd. Het is veel makkelijker de show terug te luisteren. En eh, even kijken. En het nieuws. Ja, als je de website aanklikt, staat het nieuws gelijk voor je klaar. Dus wat dat betreft, we hebben eigenlijk alle overbodige ballast is weggehaald.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 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal. Partijen die voor onafhankelijkheid van Catalonië zijn... lijken een meerderheid te houden in het Catalaanse parlement. Dat blijkt uit de eerste uitslagen van de Spaanse regioverkiezingen. Ruim de helft van de stemmen is nu geteld. De separatistische partijen zouden nu samen op 70 van de 135 zetels in het regio